Justitie had 4 jaar geëist. Volgens de rechter in Haarlem heeft Parelberg 17 miljoen euro witgewassen... die Willem Holleder had afgeperst van Willem Enstra... de vastgoedondernemer die in 2004 werd vermoord. De rechtbank wilde hem vijf jaar cel opleggen... maar trok er een half jaar van af... omdat Parelberg heeft geleden onder de vele aandacht van de media. In Scheveningen heeft het eerste vaatje nieuwe haring 58.000 euro opgeleverd. Het is op de visafslag gekocht door de groothandel Macro... Die schenkt de haring aan een restaurant in Delft dat is gespecialiseerd in duurzame vis. De opbrengst van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat dit jaar naar de stichting Kinderpostzegels. En op de veiling werd de nieuwe haring ook getest. Volgens de haringdeskundige is de vis dit jaar niet zo vet als vorig jaar. Vier Russische militairen zijn aangeklaagd voor het stelen van spullen van de plek waar het Poolse regeringsvliegtuig is neergestort. De vier hebben inmiddels bekend dat ze bankpasjes van de slachtoffers hebben gepakt... waarmee ze ongeveer 1600 euro hebben opgenomen. Als de vier worden veroordeeld moeten ze het opgenomen bedrag terugbetalen aan de nabestaanden. De militairen werkten op het vliegveld in Smolensk... waar het Russische regeringsvliegtuig in april neerstortte... Daarbij kwamen 96 Poolse topfunctionarissen om het leven, onder wie president Kaczynski. In Almere is opnieuw een vrouw het slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf. De vrouw van 46 werd vanochtend mishandeld en aangerand. Ook nu was de dader een man op een scooter. Een zoekactie waarbij een politiehelikopter werd ingezet leverde niets op. Vorige week werden een meisje van 10 en een 20-jarige vrouw ook mishandeld en aangerand in Almere. Daarna begon de politie van Flevoland een groot onderzoek naar de dader. Tot besluit het weer. Vanmiddag buien met onweer, hagel en windstoten. Middagtemperatuur van